11 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Vanavond is een vliegtuig met Nederlanders uit Marokko vertrokken. Het moet vannacht op Schiphol aankomen. In Marokko zitten nog ongeveer 3000 Nederlanders vast. Meer dan in welk ander land ook. Ze kunnen niet weg door de strenge afgrendeling in Marokko... vanwege het coronavirus. Minister Blok schrijft in een tweet dat het gestrande reizigers zijn in urgente situaties. We blijven hard aan werken dat ook de overige reizigers veilig thuiskomen, schrijft de minister. Buitengewone opsporingsambtenaren, de BOA's, hebben moeite met de handhaving van de coronamaatregelen. Dat was vandaag op veel plaatsen drukker dan eerder en vaak te druk. Verschillende burgemeesters riepen inwoners op om thuis te blijven. Volgens de BOA's krijgen ze vaak boze reacties wanneer ze boetes moeten uitdelen... omdat mensen zich niet aan de coronaregels houden. Burgemeester Bouwmans van Doetinchem, de stad van de Graafschap... heeft in Studio Sport een oproep gedaan aan de clubs in het betaalde voetbal... om zich te verenigen tegen de beslissing van de KNVB. Die besloot vrijdag dat de eredivisie volgend jaar hetzelfde blijft. Niemand degradeert of promoveert. De burgemeester wil afdwingen dat de Algemene Vergadering Betaald Voetbal zich over het besluit buigt. Hulporganisaties en instanties van de artsenpraktijk Kruispost... voor mensen zonder ziektekostenverzekering... signaleren dat veel illegalen er niet voor durven uitkomen... dat ze coronaklachten hebben. Ze zijn onder meer bang voor een stigma als ze in een isolatie moeten... en dat ze niet meer bij hun vrienden in de buurt mogen komen. Italianen mogen vanaf 4 mei weer op bezoek bij familie die in dezelfde regio woont. Ook mogen fabrieken en de bouw dan weer aan de slag, mogen restaurants afhaalbestellingen aanbieden en gaan parken weer open. De lockdown gold in Italië sinds 9 maart en in Noord-Italië al sinds 21 februari. Het weer. Vannacht kan het in het binnenland een graad of twee worden...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 And I could never let you go. Baby, I can't wait to know how things believe cómo pudiese olvidar. Last night I dreamt of something. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. you through. Yeah, yeah. All this aching, all of these endless fights. Tell me all your truth. Uh, yeah, yeah. I'll never leave. them and they start the name calling. is nothing if he don't have a bone. Oh, doggy, hold your bone. Oh, no matter to sell them and go get angry. Hey, yeah, yeah, yo. Hear them girl calling them canine. Yeah, man, yeah, yo. But they tell me that is part of the party. Oh, yeah, yeah, yo. This woman in front and them man behind. I hear the party singing.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 Je kan haten, maar ze willen mafke everywhere. In de gym aan het werken aan mijn daddy, yeah. Ik moest even rusten, ik ben geen machine. Voor mijn eerste waggie naar Mercedes dealer. Ben ik te gestrest, dan ga ik even shoppen. Binnenkort ga ik kijken naar wat mooie klokken mijn moeder die is trots op mij. Bij mijn première stond een domme Ik kreeg last van mijn ogen, te veel flits. Ik kreeg last van die mensen die te veel bitch. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, ik kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen van te everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, ik kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen mafke everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Op Ibiza op een jacht, ik heb altijd overvracht. Fotoshoots in Berlijn, ik ben niet meer klein en dat is heel de nacht. Jij helpt omdat ik lach, ja vroeger was ik last. Full boys en bitch flickers heb ik never ever nooit mijn trust. Acht, af, ik mijn jas. Vroeger trein, nu ik pk-klassen. Fok de regels, ga niet aanpassen op de regels gaan niet aanpassen. Jullie weten niks van mijn pijn. Jullie zijn alleen de fucking shine. Nee, jullie weten niks. Jullie zijn alleen de fucking shine. officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen van te everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen mafke everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah.